We weten alleen maar dat we een daling zien. Maar deze is niet zo overtuigend als de daling die we hebben gezien na de eerste lockdown in maart en april. Vandaag waren er 6400 besmettingen. Dat waren er minder dan gisteren. In de ziekenhuizen werd het juist drukker. Zoals het er nu voor staat kun je nog niet echt denken aan versoepelingen. Premier Rutte zei vanmiddag ook al dat hij niet echt hoopvol is over wat er kan na 19 januari. Verdrietig coronanieuws, want voor het eerst is in Nederland een baby overleden... die was besmet met het coronavirus. Het RIVM zegt tegen persbureau ANP dat het kindje ook al andere ernstige gezondheidsproblemen had. Wat die problemen waren kan het RIVM vanwege de privacy niet zeggen. Het nieuws betekent dat kinderen nu ineens meer risico lopen door het coronavirus, zegt de woordvoerder. Vorig jaar was het natuurlijk geen goed jaar voor de bioscopen. 17 miljoen kaartjes werden er verkocht. Ruim de helft minder dan een jaar eerder. De best bekeken film in de Nederlandse bioscopen was trouwens 1917. Die film over de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog. Maar ook een Nederlandse film deed het opvallend goed. Uh, eh, wil je er ook wat drinken, twee of zo? Nee, dank u. Hij nu al we nu Piet? Gerda, dat weet hij beter dan ik. Meer dan 700.000 mensen gingen naar De Beentjes van Sint Hildegard. De bioscopen hopen dat dit jaar beter wordt. Dan komen ook de nieuwe James Bond film en de Nederlandse oorlogsfilm De Slag om de Schelde alsnog in de bios. Die werden door corona uitgesteld. En Stadskanaal in Groningen zit zonder McDonald's. Afgelopen nacht brandde het restaurant volledig af. Dus dat wordt even geen hamburgers en kipnuggets meer afhalen. Op een gegeven moment stond ik op het balkon en dan zag ik hier een dikke zwarte rookwolk weg. Ja, je denkt nou zonde. Hier heel veel mensen altijd. Ja, hadden altijd eten nou, op zo. De politie denkt niet dat de brand is aangestoken. Waarschijnlijk komt er op dezelfde plek een nieuwe Mac. En dan het weer. Komende nacht koelt het af naar iets boven nul. Morgen valt er in het oosten wat sneeuw of natte sneeuw. In het westen blijft het waarschijnlijk regenachtig en koud. Tussen de 1 en 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland worden momenteel geen files gemeld op de snelwegen.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 Premier Rutte is somber over het einde van de lockdown op 19 januari. Gezien de nieuwste cijfers van het RIVM verwacht hij niet dat er dan versoepelingen mogelijk zijn. Tijdens de afgelopen jaarwisseling raakt relatief veel jongeren gewond. Bijna twee derde van de slachtoffers is jonger dan 20. In totaal zijn dit jaar 385 mensen opgevangen door spoedeisende hulpafdelingen en huisartsenposten. Er komt voorlopig geen Poolse supermarkt in het Brabantse Schijndel. De exploitant is ook de eigenaar van de Poolse supermarkt in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Deze waren eerder doelwit van aanslagen. Het weer, het is bewolkt bij een graad of twee. Vannacht kan het tot vorst komen, maar op de meeste plaatsen blijft het net boven nul. into the past now. Death was coming for you. I'd give my life on you.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 Stay hate that made by the television, run around telling niggas we better behave. God in the place, and they grin right in front of my face. I said it to fake the fate of a friend with hate. Sweet the cake, I take another breath and shake. I swallow the pride, it's all about heartache, hard to wait. Lost mom and pop and left home. I miss wish Uncle Charlie. Sit in the records out of his selection. This gate is probably, probably my mind and the song fire for the life of you come, Just me and my destiny, and let's roll.